uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. In Maasluis zijn meer dan 20 woningen ontruimd... vanwege brand in een pand aan de president Stijnstraat. De brand ontstond iets voor twee uur vannacht op de zolderverdieping van de woning. Die moet als verloren worden beschouwd. De brandweer rukte met vier bluseenheden uit. Er was ook een reddingsvoertuig ter plaatse. Tientallen geëvacueerde bewoners werden in de buurt opgevangen. Het huis van de Iraakse premier Mustafa al kadimi is aangevallen met een drone vol explosieven. Iraakse autoriteiten noemen het een mislukte liquidatiepoging. Op zijn Twitter-account zegt al-Kadimi dat hij in orde is. Maar hij zal wel naar het ziekenhuis zijn gebracht. Wie er achter de aanval zit is onbekend. Pro-Iraanse shiïtische milities protesteren wel al wekenlang... tegen de uitslag van de parlementsverkiezingen van vorige maand... waarbij ze veel zetels verloren. Ze beweren dat er is gefraudeerd. In Midden-Mexico is een vrachtwagen bij een tolpoort op zeker negen andere auto's gebotst. En daarbij zijn 19 mensen om het leven gekomen. Volgens de brandweer deden de remmen van de truck het niet. Op beelden van het ongeluk in de omgeving van Chalco is te zien dat sommige auto's in brand vliegen bij de botsing. Andere worden volledig verwoest door de truck die lijm vervoerde. De Britse zanger en medeoprichter van de band UB40, Terence Wilson, is overleden. Onder de artiestennaam Astro was hij een van de gezichtsbepalende leden van UB40... dat vooral in de jaren 80 zeer succesvol was. De band had hits als Red Red Wine, Red in My Kitchen en Can't Help Falling in Love. In 2013 verliet Astro UB40, maar hij maakte samen met de andere UB40-zanger Ali Campbell een doorstart. Terence Wilson is 64 jaar geworden. Het weer, het is bewolkt en van west naar oost trekken perioden met regen over het land.